Maar nu eerst het NOS nieuws van... Dit is Helene Ecker met het NOS journaal. Het dodental door het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh is opgelopen tot 352. Er wordt dag en nacht gezocht naar overlevenden, maar reddingswerkers zeggen dat de stemmen die onder het puin vandaan komen steeds zachter worden. De afgelopen dag zijn 29 mensen gered. In verband met het instorten van het gebouw zijn 6 mensen aangehouden. PvdA-leider Samson wil het regeerakkoord niet aanpassen. Het PvdA-congres sprak zich vandaag uit tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Maar Samson zegt dat met de VVD in het regeerakkoord is afgesproken dat illegaliteit wel strafbaar wordt. De initiatiefnemer van de petitie tegen het strafbaar stellen van illegaliteit sluit niet uit dat hij zal proberen voldoende steun te krijgen voor een extra partijcongres over dit onderwerp. PvdA Terphuis zei dat in Nieuwsuur. In Woerden is de bestuurder van een busje doorgereden nadat hij een jongen van tien had aangereden. De jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man is na een grote zoekactie een uur later aangehouden. De politie verspreidde een opsporingsbericht via Burgernet en Twitter. Iemand die het bericht had gelezen zag het busje rijden en belde de politie. In de Amerikaanse staat Mississippi is een man opgepakt op verdenking van het sturen van gifbrieven naar president Obama en twee anderen. De verdachte is een vechtsportinstructeur van 41. Vorige week werden meerdere brieven onderschept met daarin het dodelijke gif ricine. De verdachte wordt ervan beschuldigd dat hij heeft geprobeerd een biologisch wapen te gebruiken. In de eredivisie is Ajax een grote stap dichter bij de titel gekomen. De Amsterdammers wonnen met 2-0 van NAC Breda. Als Ajax volgende week van Willem II wint, is de club voor het derde seizoen op rij kampioen.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 Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.